Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is opnieuw onrustig in de Amerikaanse stad Baltimore. Ondanks de avondklok zijn er veel mensen op straat om te demonstreren. Duizenden agenten zijn op de been om het uitgaansverbod te handhaven. Er wordt met stenen naar de politie gegooid en die schiet met pepperspray en rookgranaten. Een groep van 54 Nederlanders is met een Belgisch militair vliegtuig van Nepal naar New Delhi in India gebracht. Daar worden ze opgevangen door ambassadepersoneel. In de loop van de dag vliegen ze door naar Brussel. Later vertrekt een groep van 80 Nederlanders. Die worden opgehaald door een toestel van Buitenlandse Zaken. Het overleg over een CAO voor de grootmetaal is vastgelopen. De vakbonden wijzen het eindbod van de werkgevers af, meldt de FNV. Vandaag is er overleg met de achterban. De bond verwacht dat er nu acties komen. Er worden steeds meer bouwvergunningen voor winkelpanden verleend... ondanks de groeiende leegstand, blijkt uit een nieuw rapport van ABN AMRO. Vorig jaar stond 8,7 van het winkeloppervlak in Nederland leeg. En dat is bijna een procent meer dan het jaar ervoor. Dat er steeds meer vergunningen worden verleend... komt volgens ABN AMRO door bouwactiviteiten van gemeenten. Australië heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Indonesië. Dat is een protest tegen de executie van twee Australische drugsmokkelaars. Ze kwamen gisteren voor het vuurpeloton, samen met zes anderen. Australië heeft steeds geprobeerd de twee landgenoten vrij te krijgen, maar dat is niet gelukt. Iran moet een belangrijke rol krijgen bij de oplossing voor het conflict in Syrië. De buitenlandschef van de Europese Unie, Mogherini, heeft dat gezegd in New York. Daar praat ze vandaag met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Nu er met Iran over kernenergie wordt gesproken, kan het land ook meepraten over Syrië, vindt de EU. Het weer nog eerst droog en af en toe zon. Later kans op een bui en het wordt 11 tot 13 graden. Morgen wat meer zon, maar ook buien en een graad of 12. Dat was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 kilometer... A28 van Zwolle naar Amersfoort.